Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars Nederland vindt dat dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziektes van pompen en fabrie vergoed moeten blijven worden. Dat schrijft de brancheorganisatie in een brief aan het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviesorgaan voor de minister heeft voorgesteld de dure geneesmiddelen niet langer te vergoeden. Volgens de zorgverzekeraars wordt in het conceptadvies onterechte indruk gewekt dat ze het voorstel steunen Normaal gesproken reageert de brancheorganisatie niet op voorstellen om het basispakket te wijzigen, maar de zorgverzekeraars zeggen een uitzondering te maken wegens de huidige discussie over het vergoeden van dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Het Openbaar Ministerie betaalt negen tipgevers voor hun informatie over de overval op de Haagse juwelier Stratman. De 47-jarige juwelier werd in april doodgeschoten. De twee overvallers sloegen op de vlucht. Twee dagen na de overval gaf de politie beelden van de verdachte vrij. Vervolgens kwamen er meer dan 100 tips binnen. De beloning van 15.000 euro wordt over negen tipgevers verdeeld. De opnamestop die het Scheperziekenhuis in Emmen gisteren instelde na een kleine brand is opgeheven. Het ziekenhuis is weer open voor alle patiënten. Door de brand ontstonden problemen met de temperatuurbeheersing en de ICT. Alle operaties werden stopgezet en nieuwe patiënten werden verwezen naar andere ziekenhuizen. Volgens het ziekenhuis in Emmen is de zorg voor de 240 patiënten niet in gevaar geweest. Populaire websites voldoen nog niet aan de nieuwe cookie-wetgeving, constateert toezichthouder Opta. Sinds begin juni moeten sites bezoekers toestemming vragen om een cookie te mogen plaatsen. Dat zijn kleine databestandjes die op computers worden eh, achtergelaten. Websites kunnen zo het surfgedrag van gebruikers volgen en advertenties daarop aanpassen. Van de 25 meest bezochte sites vraagt er maar één toestemming aan bezoekers.